Landen denken nu aan een nieuwe NAVO-missie in Groenland met Amerika om iedereen te vriend te houden. In Minneapolis is weer een demonstratie gehouden tegen de immigratiedienst ICE. Die schoot gisteren een vrouw dood omdat ze de weg blokkeerde met haar auto toen agenten kwamen aanlopen. En de regering steunt de beslissing om te schieten. De betogers droegen borden met ICE is moord. De Wegenwacht heeft het vandaag drukker gehad dan verwacht. Ze denken dat het komt door mensen die gisteren thuis bleven tijdens code oranje... en vandaag alsnog problemen met de auto kregen. Alle interne trainingen en cursussen zijn gecanceld... zodat zoveel mogelijk wegenwachters de weg op kunnen om mensen te helpen. Het weer van Weer Online. In het zuiden regen, vannacht in het noorden sneeuw...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 Kruidvat, steeds verrassend, altijd Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Maandagochtend een nieuwe ronde. waited so long to break these walls down, to wake up and feel like me.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 Oh, wat een geld. 50.000, tot verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, worden. hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt...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 ANWB en gaan. Simio is al 35 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 20 gig data en 400 belminuten. De eerste 6 maanden voor maar 7 euro per maand.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 Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. LOE, groei door. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Kies jouw passende raamdecoratie bij Karwei. Profiteer nu van 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed de bank die het een tikje anders doet. Aan tafel! Bij IKEA vind je alles om heerlijk te tafelen. Van pannen om de familie mee op te trommelen... tot uitschuiftafels zodat iedereen kan aanschuiven. Aan tafel komt alles samen. IKEA, een wereld aan ideeën. Het is nu al zomersale bij TUI. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Biloed Resort in Denemarken. Nu met extra voordelen. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI, live happy. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en ze je zelfs knuffels geven. Een koninkrijk waar je zo hard mag zingen als je wil. Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft... vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen. Kom en laat je betoveren door kasteel Arendel, de restaurants en onze nieuwe attractie.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 In de Zalando-app, daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid. Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop nu bij Zalando. Het zijn weer de dikke Deka-deals bij Dekamarkt. Met deze week Douwe Egberts filterkoffie 250 gram, nu 3,69.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 Hoera! Action is bekroond tot de beste winkelketen van Nederland. En dat vieren we met nog meer extreem lage prijzen. Zoals Palazzo Coffee Cups XXL verpakking 50 stuks, maar 5,77. En onze Hotel Royal handdoek maar 2,48. Deals waar je heel blij van wordt.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 Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over, ook financieel. Onze experts bieden je overzicht, zakelijk en privé. Plan een persoonlijk gesprek op abnamro.nl slash vooruitkijken. Voor ieder begin. ABN AMRO. De nieuwe elektrische Suzuki e-Vitara is een zakelijke auto, kampeerauto...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 Vanaf 16 januari bij jouw Suzuki-dealer. Het is sale bij Leenbakker. Nu 25% korting op alles voor je slaapkamer bij aankoop vanaf twee stuks. Dus op bedden, boksprings, matrassen, dekbedden en nog veel meer. En alle combinaties mogelijk. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden en krijg nu de tweede designerbril cadeau bij Grand Optical. Voorwaarden op grandoptical.nl Laat je mandje vol bij Trekpleister. Nu alle deodorant en douche van Dove, Axe en Rexona 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,4 miljoen Nederlanders met pech weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen wegenwacht hebt. ANWB en gaan. Ontdek de Tempoor Pro-matras.